uur. Het is van Kesteren met het NOS-journaal. In het centrum van Moskou zijn twee explosies geweest. Het ministerie van Defensie zegt twee Oekraïense drones hebben neergehaald. Restanten zouden zijn gevonden in de buurt van het Russische ministerie van Defensie. Er zijn geen gewonden gemeld. De Spaanse parlementsverkiezingen zijn gewonnen door de centrumrechtse Partido Popular. Daarmee verliest de socialistische premier Sanchez. Zijn partij werd tweede met 122 zetels. Toch kan hij mogelijk doorregeren omdat er geen meerderheid is voor rechtse partijen... Partido Popular en Vox. Vox verliest namelijk de helft van zijn zetels. Mocht de formatie niet lukken, dan volgen in het najaar nieuwe verkiezingen. De Nieuw-Zeelandse minister van Justitie is opgestapt. Kiri Allen werd nacht gearresteerd na een autoongeluk. Ze zou eerst geweigerd hebben mee te gaan met de politie. Na een blaastest bleek dat ze te veel had gedronken. De 39-jarige minister kwam vorige week net terug... nadat ze eerder haar taak had neergelegd vanwege mentale problemen. Het is de vierde minister die opstapt in Nieuw-Zeeland sinds maart. En bij de Russische raketaanval op de Oekraïnse havenstad Odessa... zijn de afgelopen nacht meer dan 40 gebouwen beschadigd. 25 daarvan zijn monumenten, zeggen de autoriteiten. Ook de Transfiguratiekathedraal is zwaar beschadigd. Die staat net als veel gebouwen in het centrum van Odessa op de werelderfgoedlijst. Bij de aanval viel één dode raakten ruim 20 mensen gewond. En na de bosbranden op het Griekse eiland Rodos zijn nu ook branden gemeld op de eilanden Corfu en Evia. Afgelopen avond zijn de eerste reizigers geëvacueerd. Ook werd een aantal dorpen op Corfu ontruimd. Griekse brandweerlieden hebben moeite met het blussen vanwege de aanhoudende harde wind. Mensen worden opgevangen in sporthallen en scholen... of worden door de verschillende reisorganisaties weer naar eigen land gebracht. Het weer, af en toe een bui bij 14 tot 17 graden. Komende dag trekken nog wat buien over met lokaal wat onweer.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 así. este ritmo no puedo seguir. Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti. Porque no quieres cuando yo quiero. Está más frío que el mes de enero. Pido calor y no das más que hielo. Oh. Hace rato tengo sed. ese poeta para endulzarme el oído. Suelta el teléfono, sé tu mano conmigo. Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo. Oh, hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía.